Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Reis je regelmatig met de trein, dan heb ik slecht nieuws. Ook het komende half jaar moet je rekening houden met vertragingen en minder treinen. Dat zegt de NS. Verslaggever Mark Robin Visser hoorde de waarschuwing van de NS aan bij een persconferentie. Het lukt ons niet, de problemen worden voorlopig niet opgelost. Met name het traject waar de HSL, de hoge snelheidslijn, op loopt... Eh, geeft ze echt kopzorgen. En dat zijn structurele problemen die ook volgend jaar niet worden opgelost. Dus kort en goed, de reizigers kunnen hun borst nat maken. Verder zijn er te weinig monteurs voor het onderhoud van de treinen... en worden nieuwe treinen niet op tijd geleverd. Doordat de kart zal je ook vaker moeten staan, want er zijn ook te weinig zitplaatsen. Op Sint Maarten zijn de verkiezingsuitslagen binnen. Mensen daar mochten stemmen voor een nieuw parlement. Correspondent Dick Draaier weet meer. Zeven partijen hebben een zetel of één of meer zetels behaald. Dus ja, als je dat naar Nederlandse maatstaven om zou zetten... heb je het over 75 partijen in de Tweede Kamer. Eh, dus heel gefragmenteerd. De winnaar, of eigenlijk moet ik niet zeggen de winnaar... maar de grootste partij is de National Alliance geworden. En dat is de partij van oud-premier Sylvia Jacobs. Inwoners van Sint Maarten gingen voor de tweede keer dit jaar naar de stem bus. Vitesse heeft dit seizoen al 11.000 seizoenskaarten verkocht. Het hoogste aantal in 14 jaar. Afgelopen jaren kwam Vitesse nog uit in de eredivisie. Nu in de keukenkampioendivisie. Het voorbestaan van de Arnhemse club hing de afgelopen maanden aan een zijden draadje... vanwege grote financiële problemen. Pas begin deze maand kregen ze een proflicentie. Op een Japanse luchthaven zijn afgelopen weekend 36 vluchten gecanceld... en ruim 200 vluchten waren vertraagd vanwege een vermiste schaar. Personeel van een winkel kon de schaar niet meer vinden en maakte daar melding van. Alle reizigers moesten vervolgens opnieuw door de beveiligingschecks en dat duurde uren. Uiteindelijk werd de vermiste schaar, de Rara, in de winkel zelf teruggevonden. Dan het weer. In het oosten zonnig bij graad of 27. In het westen bewolkt kans op een bui en 22 graden. Vanavond gaat het juist in het oosten weer wat regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Vijf minuten vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 20 minuutjes extra heb je nodig op de A10 Zuid vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Amsterdam over Amstel. De kop van 12 kilometer file. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn. 3 kilometer file bij afrit Nieuwveen met nog geen 10 minuten oponthoud. De N247 vanuit eh, de weg Amsterdam eh, Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Broek in Waterland en Monnikendam na een ongeluk.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 waardoor treinen vaker te laat zullen komen. Zo zijn er snelheidsbeperkingen, zijn er te weinig monteurs... en worden nieuwe treinen niet op tijd geleverd. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de partij van oud-premier Jacobs. De verschillen met andere partijen zijn klein. In het nieuwe parlement zijn zeven partijen gekozen. Het weer, de regen breidt zich uit van west naar oost. Vanavond en vannacht vooral nog een bui aan de kust. with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away.